Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw zegt dat hij opstapt als de sluiting van de gaskraan in Groningen vertraging oploopt. De bedoeling is dat de kraan sowieso dicht gaat, maar gisteravond wilden meerdere partijen in de Eerste Kamer een besluit daarover uitstellen. En Velbrief reageerde daar net in de Tweede Kamer geëmotioneerd op. Ik ga lange vertraging van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten en dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er onjuist... Oh, nu word ik dus emotioneel. Sorry. Ik schors voor een moment de vergadering. BBB-leider Van der Plas zegt dat ze met de Eerste Kamerleden heeft gepraat... en dat ze verwacht dat zij gewoon voor de sluiting van de gaskraan in Groningen gaan stemmen. En we wisten al dat Amerika Rusland had gewaarschuwd voor een aanslag. Maar nu lijkt het erop dat de Amerikanen ook specifiek de concerthal hebben genoemd... waar daadwerkelijk een aanslag is gepleegd. Er vielen twee weken geleden 144 doden in Moskou. De IS heeft de aanslag opgeëist. In een dakloze opvang in Amsterdam is gisteravond iemand doodgestoken. Rond 8 uur werd een man van 31 neergestoken. Hij werd volgens AT5 ter plekke geopereerd... maar is in het ziekenhuis later alsnog overleden. En er is een verdachte opgepakt, een man van 55. En dan nog goed nieuws voor fans van Lizzo. Want eerder deze week maakte ze zich haar op haar socials boos... over alle lelijke opmerkingen die ze regelmatig over zich heen krijgt. Ze eindigde haar post met de woorden... hier doe ik het niet voor, ik stop ermee. Ja, veel mensen waren bang dat ze daarmee haar carrière bedoelde... maar dat was niet zo, zegt Lizzo nu op TikTok. When I say I quit, I mean... I quit giving any negative energy, attention. What I'm not going quit is the joy of my life, which is making music, which is connecting to people. Ja, ze stopt dus met het aandacht geven van haters op social media en dus niet met het maken van muziek.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 Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I. said and done I just never took the time But you were geboren in 1960, is een Nederlandse zanger en oprichter van de Toppers. In 2009 deden ze mee aan het Songfestival en met het nummer Shine. In de jaren 90 scoorde Froger een reeks top 10 hits, waaronder Alles kan een mens gelukkig maken, Say Hello, Crazy Way About You en Winter in Amerika. In de jaren die volgden had hij nog enkele andere hits. Froger verkocht meer dan 5 miljoen platen en behoort daarmee tot de best verkochte artiesten van Nederland. Hier is een Froger met Winter in Amerika. I wish I could have known that I would love to leave loving alone.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 gevolgd door Promise That You Made van Cock Robin. Activiteiten in de blauwe tram. Bloemschikken. U kunt een bloemstuk leren maken met aanwijzing van Joop Jansen. Elke tweede vrijdag van de maand. Van 2 tot half 4. De kosten zijn 9 euro, inclusief koffie en thee. Aanmelden via de balie van de blauwe tram 023 3040700. 700 023 30 40 700 of 06 338 032 79 tijdens kantooruren. 06 338 032 79. is een Amerikaanse zanger en songwriter. Hij werd in de eerste instantie bekend als songwriter voor een groot aantal artiesten.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 I'm gonna stand there in the moon with you. We're gonna sleep under the dark sky too. Stars are rising when the night comes. When the night comes, I'm gonna stand there in the moonlight with you We're gonna sleep under the dark sky too stars are rising when the night comes.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 De telefoonnummer daarvan is 023 20 50 972. Ik herhaal 023 20 50 972. Of via internet info at zandvoortmuseum.nl. En de openingstijden de, openings, de reguliere openingstijden zijn momenteel... maandag zijn ze gesloten, dinsdag tot en met zondag van 10 tot 4. Het Zandvoort Museum is gesloten op de volgende feestdagen 1 januari, 27 april en 31 eh, december. En gedurende de op- en afbouw van sommige tentoonstellingen. Tijdens de opbouwweek van een nieuwe tentoonstelling in Zandvoort Museum gesloten. De balie van de VVV Informatiepunt is gewoon geopend. De enterprijzen zijn jeugd tot 18 jaar is gratis. De volwassenen 5 euro. En de museumjaarkaart is gratis. En de Zandvoortpas 2,50. Hanenpas ook 2,50. En het museum is rolstoel toegankelijk. Honden zijn niet toegestaan in het museum, wel in de museumwinkel.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 And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.